Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De schutter die maandag op een Auckland zeven mensen doodde is beschuldigd van moord en poging tot moord. Volgens de politie was de man van 43 vastbesloten om mensen te doden. Hij zou zich slecht behandeld hebben gevoeld door de school. Was maandag op zoek naar een secretariaatsmedewerkster die hem had uitgelachen. Toen studenten probeerden te vluchten begon hij te schieten. Vijf mensen waren op slag dood, twee anderen overleden later in het ziekenhuis. In Tilburg is afgelopen avond bij een incident in een flatwoning een vrouw overleden. Andere vrouw is gearresteerd. Rond half negen kreeg de politie de melding dat in de flat ruzie was ontstaan. Agenten vonden een zwaargewonde vrouw die later aan haar verwondingen overleed. De andere vrouw in de flat weigerde zich over te geven. Daarop werd de straat in Tilburg door de politie afgesloten. Rond 11 uur kon een arrestatieteam de vrouw aanhouden. Het inkomen van kinderen die thuis wonen gaat niet meetellen bij de huurverhoging. Die woningcorporaties mogen opleggen aan huurders die samen meer dan 43.000 euro verdienen. Jonge mensen mogen we niet ontmoedigen om bijverdiensten te hebben en ouders mogen daarvoor niet worden bestraft, zei minister Spies in de Tweede Kamer. Ze benadrukte dat een inkomen van 13.000 euro per jaar van inwonende kinderen tot 23 jaar niet meetelt. De minister wil dat huishoudens met een hoog inkomen die in een sociale huurwoning zitten naar een duurder huurhuis vertrekken of een huis kopen. De Verenigde Staten versoepelen de sancties tegen Birma. Minister Clinton kondigde aan dat Birmeese regeringsfunctionarissen weer welkom zijn in de VS en dat er weer geldverkeer mogelijk wordt. De maatregelen zijn een beloning voor de democratische koers van het regime. Bij de verkiezingen van afgelopen weekend sleept de oppositieleider Aung San Suu Kyi een parlementszetel in de wacht. Het weer vannacht veel bewolking. In het noorden klaart het op.